Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederlandse banken beginnen deze maand met een nieuw betalingssysteem... waarmee het overmaken van geld nog maar een paar seconden duurt. Nog voor de zomer moeten klanten er gebruik van kunnen maken. Overschrijvingen tussen bankrekeningen van dezelfde bank gaan nu al snel... maar tussen verschillende banken kan het soms een paar dagen duren. Dat komt doordat die transacties via de Europese Centrale Bank ECB lopen. Dat systeem werkt alleen op werkdragen van 9 tot 5 het nieuwe systeem van de ECB werkt 24 uur per dag, 7 dagen in de week en ook op feestdagen. Een gemiddeld huishouden is dit jaar 334 euro meer kwijt aan energie dan in 2018 bij hetzelfde verbruik. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De stijging komt vooral door de verhoging van de energiebelasting. Inmiddels bestaat bijna de helft van de energierekening uit belastingen. De energierekening van een gemiddeld huishouden komt dit jaar in totaal naar verwachting uit op 2074 euro. In de VS zijn in de voorstad van Chicago vijf werknemers van een bedrijf doodgeschoten. De dader werd later gedood in een vuurgevecht met de politie. Zes agenten raakten daarbij gewond. De politiechef van de voorstad Aurora zegt dat door snel ingrijpen erger is voorkomen. De schutter was volgens de politie een werknemer van het bedrijf... waar industriële kleppen worden gemaakt. Over het motief van de 45-jarige man is nog niets bekend. Duitsland wil een verbod op therapieën die mensen van homoseksualiteit zouden genezen. Homoseksualiteit is geen ziekte en daarom is er ook geen therapie nodig, zegt de minister van Gezondheid tegen een Duitse krant. De Duitse minister van Justitie sluit zich daarbij aan. De beide ministers gaan onderzoeken hoe zo'n verbod op de therapieën eruit moet gaan zien. Het weer, helder met landinwaarts kans op lichte vorst. Overdag zonnig, maar smiddags in het noorden en noordwesten wat bewolking van zee. Het wordt 10 tot 15 graden.